5 uur. De Kok met het NOS Journaal. Bij huiszoekingen in Noord-Italië heeft de politie bij rechtsextremisten een wapenarsenaal gevonden. Er werden een raket, automatische wapens, pistolen, 30 jachtgeweren, bajonetten en munitie aangetroffen. Er zijn drie mensen aangehouden. Een van hen stond volgens de politie in 2001 op de kieslijst van een extreemrechtse partij. Italiaanse media melden dat het onderzoek zich richtte op Italianen... die tegen pro-Russische opstandelingen zouden hebben gevochten in Oost-Oekraïne. De politie spreekt van een van de grootste wapenvondsten ooit. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Het Duitse OM eiste vanmorgen drie jaar cel. De straf valt fors lager uit dan de eis omdat de rechtbank ervan uitgaat dat Ros geen kwade bedoelingen had met zijn behandelingen. Wel oordeelt de rechtbank dat hij onzorgvuldig te werk ging, waardoor drie patiënten overleden onder wie twee Nederlanders. Ros behandelde in zijn kliniek kankerpatiënten die vaak in het reguliere medische circuit al waren uitbehandeld. Er zijn honderden miljoenen nodig om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. De VN vreest dat zonder het extra geld de ziekte langer zal voortduren... en veel meer levens zal kosten. Op een bijeenkomst in Genève riep een VN-topman de lidstaten ook op... om te helpen het geweld in de regio te stoppen. Vanwege dat geweld, dat zich ook richt tegen klinieken... is het moeilijk om het ebola-virus onder controle te krijgen. Tot nog toe zijn er in Congo bijna 2500 mensen met het ebola-virus besmet... en ruim 1600 aan het virus bezweken. Bij een ongeluk in een pretpark in India zijn twee doden gevallen. Zeker 29 anderen raakten gewond. Ze zaten in een attractie, een soort reuzenschommel... waarvan één deel tijdens de rit afbrak. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer. Vanmiddag is het grotendeels bewolkt en een graad of 17. Er waait een matige noordwestenwind. Morgen eerst bewolking, later meer zon en dan wordt het maximaal 23 graden.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 We're wasting too much time being strong, holding on. Can't to the gods. She's the one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep.